en moeten alle 26 miljoen inwoners worden getest... Deze Nederlander woont in Shanghai. De Chinezen namen al een tijdje maatregelen. We merkten eh, dat een aantal straten die, eh, die wel afgesloten werden... als daar een aantal, het aantal infecties eh, te hoog was in, in dat gebiedje. persoonlijk heb ik de afgelopen vorige week de hele week binnen moeten zitten. En gisteravond heeft de overheid besloten om de stad in twee gedeeltes te verdelen. De komende dagen zit het oostelijk deel op slot en daarna het westelijke. Het is tot nu toe niet duidelijk of rijke Russen, die op de sanctielijst staan, panden hebben in Nederland. Dikke maand geleden werden er strafmaatregelen ingevoerd tegen tientallen oligarchen. Het was bijvoorbeeld de bedoeling om beslag te leggen op hun vastgoed. Maar het kadaster dat van alle panden weet van wie ze zijn... heeft niet eens een verzoek gekregen om een lijstje te maken. Een van de twee tijgers die anderhalve week geleden werd opgehaald uit een dierentuin in Oekraïne... heeft een spuitje gekregen. Het dier was er veel slechter aan toe dan eerst werd gedacht. De tijgerin was getraumatiseerd, mager, ziek en heel angstig. En een lieve actie van kappers in Maastricht in Limburg knippen ze gratis Oekraïense vluchtelingen. We hebben dit eh, idee natuurlijk eh, ook doorgezet naar de, de ANCO, de Nederlandse Kappersbond. Met misschien tot in een andere steden op eenzelfde wijze bij opvanglocaties eh, kunnen knippen. De mensen een momentje van welbehagen kunnen bieden. De komende tijd kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich iedere maandag melden om van hun dode haarpunten of te lange pony af te komen.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 You were just like poison ivy wrapped around him like a vine. You stood there just a smiling with your hair dyed like a skunk. Oh, that short dress barely covered all that junk in your trunk. You think you're looking sexy, but you're just secondhand. You better keep those impression you could walk all over me. Well, honey, meet the sleeping tiger who's been hiding in the weeds. Oh, when you're messing with my baby, or you're messing with your fate. Oh, I'm where I'm gonna send you. There won't be no seeing him again. you can bet that you'll regret where your lips have been. I just bought a weapon, it's my brand new leather purse. When I get through using it on you, they'll have to call a hearse. Said you wanted heat and passion, well your wish is my command. Nashville Radio Show. Daar luister je Hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent. De National Radio Show. Eh, mijn naam is Joop Sterk. Ik heb je hier eh, mee te nemen deze twee uur. Met heel veel country, bluegrass, Americana en een beetje volk. En als ik even door de lijst heen kijk... hebben we voor eh, de e-mailtjes die we vandaag binnen hebben gekregen... muziek uit Noorwegen, uit Australië. Ook wat nieuwe muziek uit Nederland en van alles wat. Je luisterde trouwens naar de eerste plaat, Deborah Allen en Lying Lips. En de tweede plaat is zoals altijd een bluegrass plaat. Dit is Fireside Collective en Blue is My Condition. Ik vind het leuk dat je luistert. And Blue is My Condition. Wij hadden een e-mailtje uit Noorwegen van G. Thomas. En hij heeft een nieuwe single uitgebracht met de legendarische Bellamy Brothers. Dit is Living in the West. John Wesley Harden. Shot a man for snoring Kill him in the bed right where he lay snort of whiskey and went back to his sleeping and rode out before they found him the next day. Now the brothers Frank and Jesse, no one could be more fearsome. They robbed the trains and rode in the outlaw gangs. Civil War was over. But still they fought for Dixie. And legend has their last name to be James. Living in the West must have been the best. Must have been the greatest times of all Bellamy Brothers. Dat was een e-mailtje uit Noorwegen en het nummer heette Living in the West. Dolly Parton heeft op haar leeftijd ook nog steeds een nieuw album uitgebracht. Dat heet Run Rose Run. En eh, dit nummer heet Run, dus ze loopt nog best hard voor de leeftijd. Hier is Dolly Parton. Run. opportunity to be controlled by anyone. And the walls that you break them down. You know you have two choices. You can stay them. Break old habits, you don't need them. Break the cycle, those old days are done. You have two choices, you can stay or run. Run, run, and run some more. Clear the premises before the same old problems pull you back again.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 maar nog nooit op onze playlist gestaan, dus dat was de hoogste tijd. We gaan naar onze maandartiesten. Dat is nog steeds Carrie Underwood. We gaan luisteren zometeen naar zijn nummer Undo It. En dat komt van het album Play On. Dit album werd in drie verschillende studio's opgenomen... in Texas, in New York en zelfs in Stockholm. Men was druk met dit album, maar dat was niet voor niks, want het kwam op nummer 1 binnen in Amerika. En het nummer dat je nu gaat horen was in 2010 een nummer 1 hit in de country hitlijsten. Carry on, Undo It. I should've known by the way you passed me by There was something in your eyes and it wasn't right I have walked but I never had the chance Everything got out of hand and I let it slide Now I only have myself to blame before and I wanna een bak geweld van onze maandartiest. Dat was Carrie Underwood met Do It. Het komt in de country heel veel voor dat er een mainstream nummer gepakt wordt. Dus uit de normale hitlijsten waar een country jasje omheen getrokken wordt. En dan opnieuw uitgebracht wordt. Met het volgende nummer is dat eh, ook het geval. Eh, de artiest heet Chris Ledoux. En die zingt Tougher Than The Rest. Inderdaad, die van Bruce Springsteen. You're all dressed up watching you a while. Maybe you've been watching me too. And so somebody ran out, left somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they want a handsome dance for some good-looking Joe. On their arms, some girls want to all you gotta do is say beetje als Bruce Springsteen. Chris Ledoux en Tougher Than The Rest. Ik denk dat het de hoogste tijd geworden is voor een lekkere, gouden, oude classic country plaat. Deze kunnen we allemaal meezingen. Billy Joe Spears en Blanket on the Ground. Come and look out through the window.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 Ever cared for our mistakes. We're laying at our feet. But suddenly Stevie, May Robin en Out of the Blue. Dus laat je nou nooit vertellen dat we in Nederland geen goede country maken. Dit is Dale en Bradley. A Living on the Edge. filled with en Bradley en Living on the Edge. We gaan naar Brandon McMahon. Die stuurde ons zijn nieuwe single. Hij komt uit Melbourne, Australia. En we gaan luisteren naar zijn nieuwe single. Dit is Country's Track. We were young, not a care in the world. When Saturday came, we were free as a bird. Just for a while, time seemed to stand still. gather our cars, we'd head for the hill. From light in the morning until evening was still. We'd take our turn, then wait impatiently to ride once again. Times were simple then. High on that hill in the summertime So take me back to the old place where I would ride as a child. Take me back down to the old place where I can relive my life for a while. We'd fly down that hill, we'd never look back at breakneck speed down Gumby's track. And if it went wrong, we just dust ourselves off. We'd climb straight back in that saddle again. Battle scarred, shaken, but fear couldn't win. In those perilous cons, we'd never give in. times were simple then High on that hill in the summertime So take me back to the old place Where I would ride as a child single van Brandon McMahon en Gundry's Track. Hoogste tijd voor het Spotlight-album. En dat is deze week het album Welcome to the Block Party van Priscilla Block. Ze werd eh, in 2020 bekend eh, dankzij TikTok. Ja, heel veel filmpjes blijkbaar opgezet. Een debuutalbum eh, uitgebracht met allemaal nummers die ze zelf geschreven heeft. We gaan luisteren naar eerst My Bar en dan Just About Over You. I come here every Wednesday the band Always sitting the same place cold before I met you. Don't act surprised when you see me like you didn't have a clue that I'd be here tonight wearing those jeans you like. Nashville Spotlight Album. looking for your truck every time I go somewhere I don't scroll through the past anymore cause I don't care I'm finally putting on the shirt I could have done acting like deze week Priscilla Block van het album Welcome to the Block Party. Dat was eerst My Bar en je hoorde net Just About Over You. Jamestown Revival, hoogste tijd voor een beetje folk. Dit is Young Man. couple good stones Down to the water went looking for a load Wasn't very far from home I saw my face at the water's edge A man with a heavy heart But every now and then he feels so close But every now and then so far Tell me was a younger man, little more sure of his ways. Blissful fool didn't understand, hadn't seen enough in his days. Ten years time and a wiser mind sees his world's change. Knowing somehow what I didn't know then, would I still done it the same? Tell me. We gaan naar een eh, country classic van Wanda Jackson. En Wanda Jackson kennen we natuurlijk allemaal. Maar dat zij in 1965 ook nog nummers in het Nederlands gemaakt heeft... nee, dat weten we niet allemaal. Luister naar Morgen, ja morgen. Hier is Wanda Jackson. Morgen, ja ik kan alleen maar dromen. Doe jij kussen zal. Doe jij kussen zal. Wanneer je weer zou komen. Ik kan niet langer wachten dat ik je kussen mag. Tot ik je kussen mag. Morgen, ja morgen, dan ben je weer bij mij. Morgen, ja morgen, dan is mijn zorg voorbij.